Mariel Hageman met het NOS Journaal. In Congo zijn zeker 26 mensen omgekomen toen een vliegtuig van de VN neerstortte. Het toestel wilde landen in een regenbui in de hoofdstad Kinshasa. Na een ruwe landing brak het in stukken en vloog in brand. Het VN-vliegtuig kwam uit Kisangani in het noordoosten en had 33 mensen aan boord. De VN heeft zo'n 19.000 militairen in Congo. Ze moeten de burgerbevolking beschermen in de voortdurende gevechten tussen verschillende groepen. In Rotterdam is een man aangehouden die betrokken zou zijn bij een dodelijke schietpartij in Alphen aan de Rijn. De politie onderzoekt de rol van de 37-jarige verdachte. Zaterdagochtend werden vier mannen in Alphen aan de Rijn beschoten. Ze werden in een auto bij een ziekenhuis in Gouda gevonden. Twee van de vier mannen overleden aan hun verwondingen. De andere twee liggen nog in het ziekenhuis. Vijf verdachten van de aanslagen op 11 september 2001 worden toch bericht in Guantanamo Bay, de Amerikaanse militaire basis op Cuba. Berechting door een civiele rechtbank is daarmee van de baan. Onder de vijf is Khalid Sheikh Mohammed, die zegt dat hij het brein was achter de aanslagen. President Obama had direct na zijn aantreden gezegd dat Guantanamo Bay binnen een jaar zou worden gesloten. Alle verdachten zouden worden berecht door burgerrechtbanken. Mensenrechtenorganisaties hadden daarop aangedrongen. Vorige maand zette Obama de deur voor militaire berechting weer open. De twee schoolmeisjes die vermist waren in Parijs zijn terecht. Ze maken het goed. De meisjes hebben zichzelf gemeld bij de Franse politie in de buurt van het station Gare du Nord. Ze hadden geen geld meer. De twee leerlingen van een VMBO-school uit Maastricht waren vorige week een paar dagen op schoolreis in Parijs. Sinds vrijdagmiddag waren ze zoek nadat ze niet waren komen opdagen op een afgesproken plek. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, morgen vooral in het noorden regen. Temperatuur tussen 11 graden op de Wadden en 16 in Limburg.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 Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. yesterday Jenny hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. <laughs> Goed hè? En we hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je toen nee, het gaat natuurlijk, hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend zand. En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja, die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dus dat, heeft, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien Hoe of het bankstel staat bij Mien En de dress waar met plastic rozen En langs het tuinpad van mijn vader Zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter Dan dat het nooit voorbij zou gaan De dorpsjucht klit wat bij elkaar In minirok en bietelhaar En joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge boom ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? En toen Rocco werd gevonden, werd jou question de penser aux folies. Les folies sont affaires de bon rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur votre fille. Et eh bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage qu'un mètre environ nous sépare, nous vont par-delà les violons. On doit vivre entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Tant bien qu'il se méfie. Ah, vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien. Le regard des parents, si le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille, et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. juste avant, le mariage. mariage. Salvatore Ademo die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van eh, Radio Nostalgia. Oh, op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op zeven Abba, uh, A, eh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have a Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. Ramona day when I kissed you and called. Shall I come back again? Tell me dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change. You acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt. you, But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? Ja, nou. dat was ABBA. Nou ja, dag. <laughs> A Wat betekent dat we eh, dat, eh, nou, Joop? Vooruit. Björn. Weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I have a dream. Op 8 eh, in de top 1000 van de Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. vandaag zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit testament. Daarna op 9 Fats Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met een Living Doll. Maar, dan moet ik even bijzeggen dat dit niet te origineel is. En dat krijg je als je, als je ze direct op de, op de cd zet en niet eerst afluistert.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 Punks, skins, rascals, wolves, walkers, even keep tigrin. Everybody, everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch your ride with us. Cause we're on the last freedom naked out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying Is all this money really have to go to charity? Ah, Michael, hi, Cliff, it's me. Who are you? Oh, <laughs> great joke, your majesty. Got myself quiet and talking sleep. mistakes Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond, die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad op stad, omdat hij ruimte nodig had haar leven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. Tien lente zo pret Ach, wat leef je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil. langs de kant van de weg. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend to go Whisper to me, tell me do Should I hang up or will you tell him he'll have to go?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 Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> had oh, ja, over. nee, die komt eh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol. Katsian Witteke van Dort, jawel. Een hele grote eh, actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelang In het Indisch restaurant gonst het gesprek van alle kanten. Tempo doel en Bordulo in dat verre, verre land. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij. en jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sajerlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. En weet u, ik heb thuis zo'n groot schilderij hangen dat verpeert natuurlijk Indië, ja. Adoe, beeldig, beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karbo met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc Subli hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.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 Regrets I've had a few But then again Too few to mention I did what I had to do Saw it through Without exemption I planned each charted course careful step along the byway and more, much more than this, I did it my way. Yes, there bewijzen van gehoorzaamheid. Dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM aan het einde komt. We gaan nog één nummer voor u draaien tot aan het nieuws van 9 uur. En dat doen we met uh, Bill Haley de Rockers.